met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen... die president Trump dwingt om toestemming te vragen aan het congres... voor verdere militaire acties tegen Iran. Het voorstel werd gesteund door in totaal 55 democratische en republikeinse senatoren. De senatoren willen verdere escalatie met Teheran voorkomen. Vorige week hielden de republikeinen de rijen nog gesloten... toen er gestemd werd over de afzetting van president Trump. Die is fel tegen de inperking en zegt dat dit niet het moment is om zwakte te laten zien. Volgens de VN zijn sinds 1 december meer dan 800.000 Syriërs op de vlucht... voor het hevige geweld in het noordwesten van het land. De VN spreekt van een ware exodus. Duizenden mensen zoeken veiligheid bij de grens met Turkije... die dicht wordt gehouden. Het Syrische regeringsleger probeert met steun van Rusland... de provincie Idlib te heroveren op rebellen. Turkije vreest dat de strijd opnieuw veel vluchtelingen naar Turkije drijft... terwijl al ruim 3,5 miljoen Syriërs naar dat land zijn gevlucht. Ook Amsterdam wil nog dit jaar een algeheel vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Een meerderheid van de Amsterdamse Raad steunde vanmiddag een motie van de Partij voor de Dieren voor zo'n verbod. Eerder stemde Rotterdam ook al voor zo'n verbod. De maatregel gaat verder dan het beleid van het kabinet... dat twee weken geleden besloot vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. En de landen in het stroomgebied van de Rijn pakken samen de vervuiling van de rivier aan. Ze spreken af vervuiling door industriële stoffen en medicijnresten met 30% terug te brengen. De ministers legden ook vast om de komende 20 jaar in dijken en oevers te investeren om overstromingen tegen te gaan. Minister van Nieuwenhuizen kreeg van Frankrijk de belofte dat er vispassages worden aangelegd, zodat zalm vanuit de Noordzee naar Zwitserland kan zwemmen. En dan het weer. Vanavond af en toe een bui. Vannacht is het droog. Wel kan er lokaal een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen vrijwel overal droog. Af en toe schijnt de zon. Het wordt dan maximaal 9 graden. ZFM Verkeers. Dit van der Velden van de ANWB. Op de A10 de ring Amsterdam-Noord richting Den Haag gebeurde een ongeluk. Tussen afrit Volendam en knooppunt Koenplein staat 2 kilometer... 20 minuten vertraging, de weg is daar dicht. Je kan er alleen maar via de af- en de oprit langs.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 But Come on! tijd voor Nashville Country Radio, Bluegrass, Americana en country muziek van de bovenste plank. Twee uur lang gaan we weer een hele lekkere show voor jullie. Eh, ja, hoe moet ik het zeggen? Nou, voor je kiezen krijgen, krijg je hem niet. Maar ik zou zeggen, ga er gewoon lekker van genieten. We hebben natuurlijk weer ons Spotlight album. We hebben de Spiegelplaat, we hebben de Maandartiest. En we gaan natuurlijk ook weer naar de digitale brievenbus. Je hoorde net Sugarland en Something More. En dan gaan we nu weer even een stukje Bluegrass voor jullie doen. Van een band die bestaat uit de zusjes Alicia, Emily en Melissa, vader Phil en Kyle, de man van Melissa. Zesde album alweer van deze band. Ik heb het over de Bankers en Nightbird. Oh. van deze band die ik vrij recent ontdekt heb. De Bankersters uit Amerika en Nightbird. Roots music wordt ook steeds populairder en daarom moet dat ook een plekje gaan krijgen natuurlijk op de playlist van Nashville County Radio. Uit Nederland Lotte Walda en Good Old Days. 10,000 years ago when there was no telephone and all the folks were young Everyone would get diseases, they would laugh away the seasons, making daisy chains. They didn't worry about the days that would come after this day. And even if it would be numb, they would be still grateful. There was no pressure on the kids, they were all just living spirits Picking up the groceries so that mom could cook them. A wonderful time it was. Call it a good old day. And no, I wasn't there, but in my imagination it looked so serene. What a wonderful time it was. doesn't But in my imagination, it looks so serene. Just like the warmer days are welcome in the peace People find their way in camps amongst the threes, and they would always help each other. There would be no other way to live. They were like birds living with the sun. days we're too great. What a wonderful time it was. Call it a good old day. I know I wasn't there, but in my imagination, is so sweet.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 When I lose my smile my trust in a couple little shacks Na 20 jaar hangen ze hun instrumenten en microfoons aan de wilgen. En hun farewell tour start in juni van dit jaar in Amerika. Dat was Rascal Flats en Banjo. Ehm, de volgende dame, ja, die heeft een beetje een probleempje met haar ex-vriendje. En ehm, ze vindt alles best, maar ehm, hij mag een hoop houden. Maar zij houdt van het automobieletje. Dus zij zingt I'm keeping the truck. Dit is Anne Denning. bought a truck Oh ja die truck maar. En Demming was dat en I'm Keeping the Truck uit 2014 alweer. De volgende artiest die we voor je klaar hebben staan komt uit Louisiana. Hij maakt een mix van Americana, folk en alternatieve countrymuziek. Dit is Caleb Elliott en Get Me Out of Here. I heard a stranger your name I saw you whisper send him away Am I the king? Is there a difference when you're next to the queen? So strange to be slipping away. She knew find an angel by the river at night. I pull her close when she puts up a fight. She holds the secret to relieving my pain. Then doesn't know me by the light of the day. So strange to be slipping away.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 Ik vind dit zo lekker. Klinkt zo gezellig. Dat is gewoon echt eh, ja, country muziek uit Vonendam. Daar komt ook dus ja, country muziek blijkbaar uit vandaan. Kees Plat en hij eh, maakt volgens mij ook deel uit van de Cats Tribute Band. Als ik mij niet vergis. We gaan even naar onze digitale brievenbus. Eh, vanuit Engeland via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek toegestuurd van Saskia Visse. Ze is geboren in Engeland, maar woont tegenwoordig in Nashville. En eh, dit jaar komt ook haar eerste album uit. En dit is Good Girl. stukje country uit Engeland van Saskia Vese en Good Girl. Ja, als je je speakers een beetje hard had, dan ehm, hoop ik niet dat ze eruit geblazen zijn. Want het eh, komt aardig van de plank af, dit nummer. We gaan verder met een band die eh, nu hun debuutsingle heeft uitgebracht. Het is een zesmans formatie waarin Dirks Bentley zijn alter ego Doug, Doug Douglasen, oh, Doug Douglasen kan ik beter zeggen, kwijt kan. Ehm, je moet er maar eens op googelen op de naam van deze band, The Hot Country Nights.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 And through the years of growing up, if something made me cry, it didn't seem to hurt 1987 met Tammy Wynette en Emmylou Harris en Beneath a Painted Sky. We gaan naar onze maandartiest en dat is de hele maand februari Toby Keith. Elk uur ga je een nummer van deze meneer horen. Van het tweede studioalbum Boomtown dat uitgebracht werd in september 1994 bij Polygram Records Nashville eh, ga je luisteren naar een nummer. Dat werd eh, zijn, zijn tweede nummer 1 hit in Amerika. Hij is ondertussen getrouwd met Trisha Lucas en eh, Ehm, zij hebben inmiddels drie dochters. En eh, waaronder andere Crystal Keith. Maar die ga je later op in deze maand nog een keertje beluisteren samen in een duet met haar vader. En ehm, ja, we gaan nu naar Toby natuurlijk. 1994 van het album Boomtown, zoals net al zei. Dit is Who's That Man? Turn left at the hotel. I know this boulevard must too It hasn't changed since I've been gone. Ah, this used to be my way home. They paved the road through the neighborhood. I guess the county finally fixed it good. It was getting rough. Someone finally complained enough. sin is me. then would it cause a scene? They're not really expecting me. Those kids have been through hell. I hear they've adjusted well. Turn around in the neighbor's drive. I'd be hard to recognize in his pickup truck. It's just an old fixer up. running through my mind. I guess the less things change. was Toby Keith en Who's That Man. En in de tweede uur ga je natuurlijk ook weer een nummer van hem voorbij horen komen. De volgende artieste maakt country popmuziek. Ze zegt zelf dat er een soul tintje aan zit. Ik vind het wel lekker klinken. Ah, ik weet niet of jullie het helemaal country vinden. Maar ik eh, had zoiets van, ach, laten we het eens gewoon lekker op onze playlist zetten. Ze komt uit Mesa, Arizona. Dit is Christy Huff en Distance. when no good Spotlight album. 1984 is het jaar dat Vince Gill zijn eerste album uitbracht, wat Turn Me Loose heet. Hij is geboren in 1957 in Norman, Oklahoma en speelde eerst in een bluegrass band genaamd Bluegrass Alliance. In 1984 bracht hij dus het album Turn Me Loose uit en dat album werd geproduceerd door Emery Gordy Jr., die ook geproduceerd heeft voor onder andere een Steve Earle, Alabama, George Jones en Bill Monroe gaat achter elkaar luisteren naar Don't Say That You Love Me en daarna Victim of Life's Circumstance. Dit is het Nashville Spotlight Album. Gonna tell you right up front, so you will understand. I ain't gonna waste your time, cause I might not be your man. We won't go making promises. Dat waren de eerste twee nummers van het Spotlight-album Turn Me Loose van Vince Gill uit 1984. En in de tweede uur ga je naar natuurlijk weer twee nummers van dat album horen. We gaan naar Duitsland. Via info.nl kregen we muziek opgestuurd van Henriette die al eerder bij ons is geweest. Op 14 februari komt haar debuut-EP uit en uh, daarvan ga je alvast naar een nummer luisteren.